Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Op het station van luchthaven Schiphol is afgelopen avond een man aangehouden die een nepwapen bij zich had. Hij werd met zes anderen door de marechaussee uit een trein gehaald. Dat gebeurde na een melding van andere reizigers over het nepwapen. De groep zou ook dreigende taal uitslaan. De jongeren moesten op Schiphol op hun buik op het perron liggen. Is te zien op een foto van Stadsomroep AT5. Ze werden allemaal gefouilleerd en bij een van hen werd het nepwapen gevonden. Honderden supporters van PEC Zwolle hebben de spelersbus opgewacht bij het stadion... om de promotie naar de eredivisie te vieren. Er werd feest gevierd met onder meer vuurwerk. PEC Zwolle speelde afgelopen avond met 1-1 gelijk bij Almere City... en dat was voldoende om promotie veilig te stellen. De Zwollenaren zijn nog geen kampioen. Daarvoor komt ook Heracles Almelo nog in aanmerking. Een Canadese hoogleraar is in Frankrijk veroordeeld tot levenslang... voor een aanslag in 1980 in Parijs. Er vielen vier doden toen een bom ontplofte bij een synagoge. De hoogleraar heeft een Palestijnse achtergrond. Hij kwam bijna 20 jaar na de aanslag in beeld. Vijf jaar geleden werd de zaak tegen hem stopgezet wegens gebrek aan bewijs... maar nu is hij alsnog veroordeeld. De 69-jarige man zegt dat hij onschuldig is. Frankrijk gaat Canada waarschijnlijk vragen om zijn uitlevering. De overheid is mogelijk tientallen miljoenen euro's extra kwijt... doordat de regels voor internationale studenten zijn versoepeld. Zij komen nu sneller in aanmerking voor studiefinanciering. Het gaat om studenten die naast hun studie minstens 24 uur per maand werken... Eerder was dat 56 uur, maar de rechter oordeelde in meerdere zaken dat die grens te streng was. Het kabinet maakte afgelopen dag bekend dat de instroom van internationale studenten omlaag moet. Het weer. Er trekken buien richting het noordoosten, lokaal met onweer.